Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een spookrijdende auto is vanochtend na een politieachtervolging gecrashed. Gebeurde op de A27 ter hoogte van nieuwe dijk in Brabant. De auto reed volgens de politie een deel van de achtervolging tegen het verkeer in. De drie inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn ook opgepakt. Waarom ze zijn achtervolgd en hoe het met hun gaat is niet bekend. Bij een grote vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere mensen gewond geraakt. Gisteren aan het eind van de middag gingen voor de deur tientallen mensen met elkaar op de vuist. Er is één iemand met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten een aantal mensen licht gewond. Het is niet bekend waarom de mensen met elkaar gingen vechten. Er is nog niemand opgepakt. Een Nederlandse man is in Canada schuldig bevonden in de zaak Amanda Todd. Het meisje van 15 maakte in 2012 een eind aan haar leven... nadat ze door de man was afgeperst met naaktfoto's. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De moeder van Amanda reageert opgelucht. We knew, I knew in my heart of hearts that it was him, right? And justice has been served voor Amanda. De man kreeg eerder in Nederland een celstraf tot bijna 11 jaar opgelegd... voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. Daarna werd hij uitgeleverd aan Canada het is vandaag de laatste dag van de Pride in Amsterdam. Gisteren was het een groot feest in de stad tijdens de jaarlijkse botenoptocht. Er deden zo'n 80 boten mee en er kwamen honderdduizenden mensen op af. Wij hebben alle kleuren hebben we in onze outfits kunnen verwerken met alle queens en eh, alle andere mensen. En vanuit dat thema kunnen wij onze, eh, onze kleuren uiten. Ja, gewoon eh, diversiteit en gewoon iedereen blij, vrolijk, heel veel kleur. Dat vind ik leuk. Twee jaar hebben we dit geskipt en dat is echt enorm vreselijk. Pride is nog steeds enorm hard nodig. En dit, eh, dit jaar kunnen we eindelijk weer. Vandaag wordt de Pride afgesloten met een feest op de Dam. Het weer, het zonnetje schijnt lekker overal vandaag. Het wordt 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij de Noever 5 kilometer file.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 Alle vakantiegangers die ons via internet ook kunnen beluisteren. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb weer een heerlijk gevarieerd eh, programma klaar liggen. Ehm, ik ga verder met ehm, Chris Min Doki. Hij is een, ehm, eh, een, basspeler en hij heeft in 2010 samen met het Metropoolorkest een eh, album gemaakt van Amerikaanse klassiekers. Het album heet Scenes from a Dream en naast Chris Min Doki Larry Goldings op piano en Peter Urskins op drums. En het nummer heet Artos, nummer 2 in dit geval. luisterde naar de bassist Chris Min Doki. Ik ga verder met Danny Grissett. Danny Grissett is een eh, pianist. In 2005 bracht hij zijn debuutalbum uit, dat heet Promise. En daarop speelt hij samen met Vincent Archer op bas. En um, ze hebben samen gespeeld eh, onder andere bij Nicholas Payton. En op drums speelt Kendrick Scott mee, die veel met Terence Blanchard heeft gespeeld. Een nummer wat ik gedraaid heet Everything Happens to Me. Danny Grissett. waren de klanken van de Amerikaanse pianist Danny Grisset. Ik ga verder met Peggy Lee. Een zangeres die niet vaak voorbij komt, maar ze heeft een prachtige stem. Zij heeft lang ehm, onder contract gestaan bij Capitol... en ehm, is daar weggegaan in 1952 met een hoop tumult... want zij wilde een eh, exotisch eh, nummer eh, opnemen en uitbrengen. Dat heet Lover... Eh, Peggy Lee was een hele goede songwriter en zij wist ook heel veel van productie en arrangementen af. Eh, omdat ze in big bands heeft gewerkt en dankzij haar man, haar echtgenoot Dave Barber. En ze is toen naar Decca gegaan en daar heeft ze eh, die single uitgebracht en dat was, werd haar grootste hit. Black Coffee was het volgende project.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 Peggy Lee met Black Coffee. Van dit heerlijke album heb ik eh, nog een nummertje uitgekozen. Dat komt straks voorbij. Ik ga verder met eh, Ernie Henry. Ernie Henry eh, was een Amerikaanse saxofonist. Eind jaren 40 speelde hij onder andere samen met Fats Navarro, Max Roach en Dizzy Gillespie. Daarna ging hij naar de band van Illinois Jacquet... en heeft eh, vervolgens met Thelonious Monk gespeeld... Charles Mingus en nog een aantal grote. En hij heeft een, drie albums opgenomen als, als leider. En daarvan heb ik er één uitgekozen. Het zijn maar drie albums, want Ernie Henry is eh, helaas overleden op 31-jarige eh, leeftijd aan een eh, heroïneoverdosis. ja, net zoals vele andere muzikanten aan de drugs geraakt. En hij heeft het niet overleefd. Het album wat ik heb uitgekozen heet Presenting Ernie Henry uit 1956. hij speelt erop samen met Kenny Dorham op trompet en Kenny Drew op piano. En het nummer heet I Should Care, Ernie Henry. Música volgende nummer is een beetje een verrassing. Want ehm, ik had een nummer eh, eh, opgeschreven die ik wilde gaan draaien. En ik eh, zet dat nummer in de computer en ik zie in één keer een andere artiest staan. Dus ik ga het starten en ik vertel na afloop wie het is. Dus uit. Het is het ehm, nummer, zoals het ook op de computer wordt aangegeven... van Stefano Di Battista, een Italiaanse saxofonist. Het nummer heet Romeo en Juliet. En ehm, het oorspronkelijke nummer wat ik eigenlijk had willen draaien... bewaar ik gewoon voor de volgende keer. Ik ga verder met ehm, iets heel anders. Arnett Kop. Arnett Kop is een uh, tenorsaxofonist. En heeft in 1960 een album opgenomen samen met Tony Flanagan op piano... Sam Jones op bas, Art Taylor op drums, Bobby Timmons op piano... en nog een paar mensen eh, die ik niet ga noemen. Het nummer heet Walking Arnett Kop. Het nummer heet Walking en het komt van het album Moving Right Along uit 1960. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Donald Byrd. Donald Byrd, de trompetist. Hij speelt erop samen met Pepper Adams op eh, bariton sax, Herbie Hancock op piano, Doug Watkins op bas, Terry Robinson op drums. Het album eh, is opgenomen oorspronkelijk in 1961. Het heet Chant en het is pas uitgebracht eigenlijk het album in 1979... Een geweldig album met een eh, geweldige line-up. En ja, dan blijft zo'n album gewoon bijna 20 jaar liggen. Dat komt eigenlijk alleen maar omdat er in de jaren 60 eh, zo ontzettend veel muziek is opgenomen. En zo ontzettend veel goede muziek. Dat platenmaatschappijen zoals Blue Note gewoon eh, niet alles konden uitbrengen. Dus ze hebben een aantal albums opgespaard. En deze klassieker mag er zijn. Het nummer heet Chant en het komt van het album Chant. En de grote artiest is Donald Byrd. lost my So you're the guy who turned out a lover. Yes, I'm the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things. But look at you now. He's not the guy who cared about love, and he's not the guy cared about fortunes and such, cared about much, but look at him now. I'm a lover. He never knew the technique of kissing, he never knew the thrill he could get from her touch. Never knew much, but look at him now. Man, I really come on. He's a new man. with a new start, a brand new heart. He's so proud he's busting his vest. So he's the guy who turned out a lover. So he's the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things. But look at me now. He's a new man, better than Casanova. job and it's really fun. Why I'm so proud I'm busting my vest. He's a lover. Yes, we know he's a lover. Yes. I laughed at those blue diamond rings. Just one of those things. But look at him now. Jack, I'm ready. Look at him. Ja, dat was natuurlijk Frank Sinatra. In de begindagen van zijn carrière, voordat hij solo eh, ging zingen... en een enorme carrière opbouwde... Tracht hij op onder andere met het Tommy Dorsey Orchestra. En hij werd daarop vergezeld door Connie Haynes op vocals en de Piet Pipers. Het nummer heet Oh Look At Me Now... Ik ga verder met eh, opnieuw Peggy Lee. Ik had het al eh, aangekondigd. Ik heb nog een nummer van dezelfde album Black Coffee uitgekozen. En dat heet Love Me or Leave Me. Regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you, you, you. someone is you. Lee met Love Me or Leave Me. Het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz ligt klaar. Het is van Lina Horn. Het komt van haar album The Songs by Burke en Van Heusen 1959. Dat was een, eh, een, een, duo eh, die heel veel muziek heeft geschreven. En ze hebben veel succes gehad in de jaren 40. Ze waren eigenlijk de belangrijkste eh, songwriters bij Paramount Pictures. Dus voor heel veel filmmateriaal zijn zij verantwoordelijk. Ze waren onder andere de de persoonlijke songwriters van Bing Crosby. En het nummer wat ik klaar heb liggen is You Don't Have To Know The Language. Tot zo na het nieuws van uh, eh, 11 uur. Supposing you need a vacation Brazil is the place you should be So you can't understand what they're saying And you can't read a sign that you see But you don't have to know the language With a moon in the sky And a boy in your arms And a look in his eyes You stop at the Copacabana With Sugarloaf Mountain in view So the words on a menu mean nothing You can't ask a soul what to do But you don't have to know with a moon in the sky and a boy in your arms and a look in his eyes, When he smiles your way, what more would you want anybody to say? So you sigh, just sigh. You don't have to mention that phrase. I ah, perhaps when you're in your vacation, you bring back a bit of Brazil, so you can't understand what he's saying. You need an interpreter still. your way. more would you want anybody to say? So you sigh, just sigh.